Vijf uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran heeft Amerikaanse doelen in Irak aangevallen. De revolutionaire garde vuurde raketten af op een militaire basis in het westen van Irak... en op een basis bij de noordelijke stad Erbil. De basis in het westen werd door meerdere raketten getroffen... maar de schade lijkt mee te vallen. Volgens het Pentagon zijn er nauwelijks of geen slachtoffers gevallen. President Trump twitterde na topoverleg op het Witte Huis dat alles goed gaat. So far so good, zei hij. Later vandaag komt hij met een verklaring. De Iraanse aanval is een vergelding voor de dood van generaal Soleimani. Die werd afgelopen vrijdag geliquideerd door de VS. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran zich nu verdedigt... maar niet uit is op escalatie of oorlog. Enkele uren na de Iraanse raketaanvallen is bij de hoofdstad Teheran een Oekraïns passagiersvliegtuig neergestort, melden Iraanse staatsmedia. Het toestel zou kort na de start technische problemen hebben gekregen. In de Boeing 737 zaten 180 mensen. Het is onduidelijk of er overlevenden zijn. Ouders die uiterlijk gisteren inzage zouden krijgen in hun dossier over de kinderopvangtoeslag hebben die niet gekregen. Minister Hoekstra schrijft aan de Tweede Kamer dat het meer tijd kost om alle relevante stukken bij elkaar te zoeken. 22 ouders dienden in november bij de Belastingdienst in Rotterdam een verzoek tot inzage in. Ze willen weten waarom ze ten onrechte zijn aangepakt voor mogelijke fraude met grote financiële gevolgen. De affaire leidde vorige maand tot het opstappen van staatssecretaris Snel. De luchthaven van de Noorse stad Stavanger is gisteren gesloten vanwege een grote brand. Die woedde in een parkeergarage waar zo'n 300 auto's in brand waren gevlogen. Er kwam zoveel rook vrij dat er niet meer gevlogen kon worden. Waarschijnlijk kan er vandaag wel weer worden gevlogen in Stavanger. Het weer, veel bewolking en af en toe regen.